Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op Rusland heeft Oekraïne een basis voor gevechtsvliegtuigen geraakt... meldt Reuters op basis van Oekraïense bronnen. De aanval was in de regio Rostov. Zes Russische vliegtuigen zouden zijn vernietigd. Nog eens acht toestellen zouden zwaar beschadigd zijn geraakt. Volgens de bronnen zijn er geen gewonden gevallen. Rusland heeft het nieuws niet bevestigd. Het Russische staatspersbureau RIA meldt wel dat er 53 Oekraïense drones zijn neergehaald. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn de afgelopen dag drie mensen omgekomen. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke stad Zaporizhia. De Utrechtse studenten die vorige maand op een zogenoemde banga-lijst waren geplaatst... hebben nog dagelijks last van de gevolgen daarvan, zeggen ouders van de vrouwen tegenover Nieuwsuur. Leden van het Utrechtse studentenkoor verspreiden de lijst met namen, foto's, adressen en telefoonnummers van de studenten. Daarachter stonden seksueel getinte commentaren. Ik denk niet dat buitenstaanders zich realiseren hoe groot de impact van de lijst is, zegt de moeder. Twee mannen van 20 werden woensdag aangehouden voor het verspreiden van de Banga-lijst. Bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Hezbollah-strijders gedood, meldt nieuwszender Al Jazeera. Hoeveel strijders er precies zijn omgekomen wordt niet vermeld. Bij een andere aanval in Zuid-Libanon zijn drie leden van de Amal-beweging omgekomen. Dat is na Hezbollah de tweede Sjiïtische partij in Libanon. Op het WK Curling in het Zwitserse Schaffhausen zijn de Nederlandse mannen op de achtste plaats geëindigd. Het is de beste klassering ooit van de Nederlandse ploeg op een WK. Op de laatste dag heeft de Nederlandse ploeg Japan en Nieuw-Zeeland verslagen met 7-5 en nog eens 7-5. Met de achtste plaats hebben de curlingmannen hun A-status terug. De curlers krijgen daarmee meer geld van sportkoppel NOC-NSF. Het weer hier en daar wat regen. Het is 10 tot 13 graden. Tegen de ochtend in het zuiden opklaringen. In het noorden eerst wolken. Daarna zonnig met af en toe sluierwolken.